uur. Goedenavond, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlandse internationale missies hebben nauwelijks succes. Die pijnlijke conclusie trekken onderzoekers van het ministerie van Buitenlandse Zaken... waar Nieuwsuur over bericht. Nederland heeft vaak meegedaan aan VN-missies in landen als Afghanistan en Mali. Daar werden lokaal wel kleine successen geboekt, maar het geweld en de instabiliteit bleef. Dat herkent ook oud-minister van Buitenlandse Zaken Uri Roosentaal. Je kunt wel waterputten slaan en scholen bouwen, maar als je de terroristen waar je tegen moet strijden niet onder controle krijgt, dan gebeurt dus wat ook in het rapport wordt gezegd, dan doorbreek je de vicieuze cirkel van geweld en instabiliteit niet. Je gaat weg en de terroristen zijn er nog steeds. Volgens de onderzoekers zit er een groot gat tussen de politieke ambities in Den Haag en de harde werkelijkheid in conflictgebieden. Op Schiphol is een man uit zijn vliegtuig gehaald vanwege een schietpartij in Den Haag. Gisteravond werd iemand op straat neergeschoten. De man overleed later in het ziekenhuis. De verdachte zou iets met de schietpartij te maken hebben... en werd uit een vliegtuig geplukt tot op het punt van vertrekken stond. Alleenstaande mannen krijgen in België voorlopig geen opvangplek als ze asiel aanvragen. De staatssecretaris zegt zo te willen voorkomen dat kinderen in de winter op straat moeten slapen. Wat we vandaag vaststellen is dat er opnieuw een toename is van het aantal mensen dat hier bij ons toekomt, vooral van de gezinnen met kinderen. En daarom wil ik natuurlijk niet achter de feiten aanlopen en neem ik nu de beslissing om alle beschikbare capaciteit in te zetten voor die gezinnen. Het is niet bekend hoe lang de maatregel blijft gelden. Mensenrechtenorganisaties reageren boos. Ze zeggen dat alleenstaande mannen gewoon recht hebben op, op opvang en nu worden uitgesloten. Deze artiest heeft waarschijnlijk een grote slagroomdaart van Spotify gehad. Taylor Swift is de eerste vrouwelijke artiest in de geschiedenis van Spotify... die 100 miljoen maandelijkse luisteraars heeft. The Weeknd gaat trouwens aan kop. De zanger heeft bijna 110 miljoen streams per maand.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 <laughs> Heaven Must Be Missing an Angel. Nou, volgens mij uh, mist hij een hele hoop Engeltjes hoor. Want ik heb Engeltjes allemaal online eh, vanavond. Die allemaal eh, leuke verzoekjes aanvragen. Dus allemaal engelen, allemaal koninginnen der engelen. mijn collega Wim Meijer, dat is dan geen engel. Dat een, nou, misschien ook wel een engel, ik weet het niet ken hem verder niet. Nou ja, ik ken hem wel natuurlijk als collega. Maar niet hoe die, eh, hoe die tegen zijn liefje doet. Dat weet ik allemaal niet. Maar hij, hij heeft wel ook wel smaak voor muziek. Want hij zegt, Charles, je moet het verdraaien van Roberto Carlos. Nou, Wim Meijer, als je luistert, daar komt hij. Roberto Carlos. Ik heb geen idee eh, wie het eigenlijk is. Maar hij schijnt mooie eh, muziek te maken. Het is live. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder me explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas nem mesmo o mar e o infinito. Nada é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Tutuca nas cordas, sobe. esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande mensen die nog op vakantie moeten naar Spanje... die komen dan helemaal in de stemming natuurlijk. Roberto Carlos, come un grande amor par voce. Als ik het goed uitspreek. Het is een mond vol, maar goed, dat moet kunnen. Eh, eh, dit is ook prachtig trouwens. Perry Como ook draaide hem al eerder. Nee, Andy Williams moet ik zeggen. Draaide hem al eerder. En, eh, dit is de Speak Softly Loud. Speak softly, love, and hold me warm against your heart.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 Maar dit was ook heel mooi. We gaan even terug naar Dave Berry. Ik weet niet of u dat nog weet, die beelden met het handje achter het gordijn vandaan. Strange Effect. got this strange effect on me. And I like it. So darling, be home soon Darling, be home I soon. couldn't bear to wait an extra minute if you don't My darling, be home soon Darling, be home It's soon. not just these few hours But I've been waiting since I toddled For the great relief of having you to talk to een nummer oorspronkelijk van de Small Faces. talk to. ik heb genoeg mensen om tegenaan te praten vanavond. Zelfs in Amerika luisteren ze mee. Dus wat dat betreft ben ik niet eenzaam vanavond. En dat kleurt mijn wereld. En daar helpt Chicago me bij. Color My World. genoeg mensen hier plezier mee doen. Tracy Chapman is dit. Baby, can I hold you? regelmatig luisteraars. Die Alan Parsons Project. Met het prachtige nummer Time. Omdat ik er zelf een, eh, ja, een hele grote fan van ben. het is, heeft gewoon alles te maken met mijn geheime leven. In my secret life. In my secret life. Leonard Cohen. seem to loosen my grip. Eh, oh, de techniek laat me vanavond nog wel eens in de steek. Het is eh, een En het is een, cd van uh, Leonard Cohen die ik draai. En verdorie, mijn spelertje die, uh, die scheidt er dan gewoon mee uit. Moet ik er nou mee met zo'n spelertje? Ik zal de cd nog even oppoetsen. Ik ga hem maar niet meer draaien vanavond. dan scheidt hij er weer mee uit. En daar heeft hij wel allemaal niks aan, toch? Nee, dat gaan we niet doen. We gaan eh, een ander eh, eh, leuk werkje draaien. En dat is een boyzone. no matter what. Oh nee, nee. Nou, ja, dan gaat alles mis.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 Alles is veranderd, alles is hetzelfde. fixing Scarlet Ribbon. Nou, heeft ze vast herkend. Dat waren natuurlijk eh, de Cats. We gaan eh, bijna naar het laatste. Nee, we, hebben nog acht minuten. Dus we kunnen nog wel een, eh, misschien nog wel drie liedjes draaien eigenlijk. Eerst een tequilaatje. En een beetje zonneschijn erbij. De Eagles. tequila sunrise, staring slowly across the sky. Said goodbye. He was just a hired man, working on the dreams he planned to try. The days go by. never wel een goeie. Song Song Blue, Mr. Neil Diamond. subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. You sing them out again. Song, song, blue, weeping like a willow. sleeping on my pillow. Funny thing, but you can sing it with a cry in your voice. And before you know it, get to feeling good. You simply got no choice. subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. Song, song, blue, weeping like a willow. Song, song, blue can sing it with a cry in your voice. And before you know it, started feeling good. You simply got no choice. Ja, luisteraars, dat was het weer. Freunde, het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. En een letztes Glas im steen. Ik dank u allemaal voor het luisteren. Ik ben de volgende week weer, twee uur lang, met Tussen App en Vloed allemaal een heerlijke, rustige nacht.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 Vielleicht liegt es daran, dass man von draußen meint, dass in euren Fenstern das Licht wärmer scheint. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.